Kees met het NOS-journaal. CDA-minister Spies ziet niets meer in een boerkaverbod en een verbod op dubbele nationaliteit. Na de val van het kabinet zijn die voorstellen van tafel, zegt ze in de Volkskrant. Als minister van Binnenlandse Zaken verdedigde Spies de twee plannen... waarover VVD en CDA in 2010 afspraken maakten met de PVV. In januari noemden ze het boerkaverbod nog van onvoorstelbaar groot belang... Spies stelde zich gisteren kandidaat om bij de Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker te worden van het CDA. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker drie explosies geweest, kort na het verrassingsbezoek van president Obama. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor tenminste één van de explosies. Na de explosies werd er ook geschoten. Volgens de politiechef zijn er zeker zes doden gevallen. Obama was in Afghanistan voor een kort en onverwachts bezoek aan de Amerikaanse troepen en aan de Afghaanse president Karzai. Obama en Karzai tekenden een verdrag waarin de mogelijkheid wordt opengehouden dat een deel van de Amerikaanse militairen ook na 2014 in Afghanistan blijft. Die kunnen helpen bij het opleiden van Afghaanse veiligheidstroepen. De moeder van een van de verdachten van de overval met dodelijke afloop op een Haagse juwelier heeft een oproep gedaan aan haar zoon. Ik wil dat je terugkomt naar hier, naar de politie of naar huis, zei ze in een telefoongesprek met de NOS. De vrouw zei dat ze niet weet waar haar 19-jarige zoon is. Ook gelooft ze niet dat haar zoon de juwelier heeft gedood. Hij zou zoiets nooit durven, zei ze. De Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft in het parlement de eet afgelegd. Suu Kyi weigerde eerst de eet af te leggen, omdat ze moest verklaren de grondwet te beschermen. Die grondwet is niet democratisch, benadrukte ze. Suu Kyi ging uiteindelijk overstag om zitting te kunnen nemen in het parlement en daarmee te voldoen aan de eis van haar aanhangers. Het weer, de dag begint met wat zon, maar in de loop van de dag raakt het meer bewolkt en komen er vanuit het zuiden buien. Later vanmiddag is er ook kans op onweer. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat 2 kilometer bij knooppunt Raasdorp. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort daar rijdt het langzaam over 2 kilometer. Tussen afrit De Uithof en afrit Den Dolder.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 dagen veel te kort. Maar ergens diep van binnen een verlangen dat steeds groter wordt. Jij en ik nog een keer samen tegen beter.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 stretch on forever And I know I'm right For the first time in my life That's why I tell sugar years ago Down the road I go Down the road I go Down the road I go Down the road I go Come walk out chick, chick, chick, chick,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 不。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 All of your wildest dreams are about